Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op het Centraal Station in Hamburg zijn meerdere mensen neergestoken. Het aantal gewonden is volgens de politie nog onduidelijk... maar Duitse media spreken van twaalf slachtoffers. Een aantal van hen is in levensgevaar. De Duitse politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een vrouw van 39. Ze zou op een perron willekeurig om zich heen hebben gestoken. Over een motief voor de steekpartij in Hamburg is nog niets bekend. De rechtbank in Parijs heeft acht mannen veroordeeld voor de overval op tv-persoonlijkheid Kim Kardashian. De straffen variëren van een boete tot jarenlange celstraffen. De hoogste straf is voor een man van 69 die de leider van de bende zou zijn geweest. Hij krijgt acht jaar cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Kardashian werd in 2016 overvallen en vastgebonden in haar appartement in Parijs. Vijf mannen in politieuniform namen toen voor miljoenen aan sieraden mee. De politie in Brussel heeft bij een controle meerdere elektrische steps in beslag genomen. De agenten keken of de steps waren opgevoerd en dat was in 20 gevallen zo. De steps mogen maximaal 25 km per uur. Eén step kon meer dan 100 km per uur. In Parijs is een sabel van Napoleon geveild. Het wapen, gemaakt door een van de beste wapensmeden van rond het jaar 1800, is ingelegd met ivoor. Aan het eind van zijn loopbaan als keizer gaf Napoleon de sabel aan een vertrouweling. Het Veilinghuis hoopte dat de sabel misschien wel een miljoen euro zou opbrengen. Maar dat werd een stuk meer, 4 miljoen. Voetbalclub Telstar is weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. In de halve finale van de play-offs werd vanavond met 2-1 gewonnen van FC Den Bosch. Het eerste duel was geëindigd in een gelijkspel. Telstar speelt in de finale tegen Willem II of FC Dordrecht. Die ploegen spelen zaterdagavond tegen elkaar.